5 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Op de A50 bij Heteren zijn twee mensen omgekomen bij een ongeluk. De slachtoffers zaten in een auto die van achteren werd geraakt door een vrachtwagen. Een derde inzittende van de auto is zwaar gewond geraakt. Volgens de politie stond de auto stil op de snelweg. Op de plaats van het ongeluk is geen vluchtstrook. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd. De Britse politie heeft opnieuw iemand opgepakt voor betrokkenheid bij het koelwagendrama van vorige maand. Toen werden in een Britse haven de lichamen van 39 Vietnamese migranten gevonden in een gekoelde oplegger. De opgepakte man van 36 wordt verdacht van mensensmokkel en doodslag. Het is niet duidelijk wat precies zijn rol zou zijn geweest bij het drama. Gisteren gaf de chauffeur van de vrachtwagen toe dat hij hielp bij illegale migratie. Hij zou ervoor sinds mei 2018 geld hebben gekregen. Staatssecretaris Snel van Financiën weet al geruime tijd dat er veel meer gedupeerden zijn in de toeslagenaffaire dan hij heeft toegegeven. Dat concluderen RTL Nieuws en Trouw uit vertrouwelijke rapporten die zij in handen hebben. Die rapporten komen uit 2015. De Tweede Kamer vraagt al anderhalf jaar om deze stukken, maar Snel zou ze bewust achterhouden. Eerder deze maand bood Snel excuses aan aan 300 gezinnen... waarbij ten onrechte de kinderopvangtoeslag werd ingehouden en teruggevorderd. Twee Nederlandse documentaires zijn in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Emmys. Dat zijn de belangrijkste internationale televisieprijzen. De documentaire Dance or Die van nieuwsuurverslaggever Roesba Kaboli... over een jonge Syriër die niets liever doet dan dansen. Maar de oorlog in zijn land maakt dat onmogelijk. De andere winnaar is de documentaire van Hans Pol... over het journalistieke platform Bellingcat... dat een belangrijke bijdrage leverde aan het onderzoek naar de MH17-ramp. Het weer, hier en daar regen of motregen. Later vandaag veel bewolking en soms wat regen. Het wordt zo'n 11 graden vanmiddag. Morgen meer wind en dan bewolkt en nat.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 Two. too. to sound. het ritme van de herfst. Academy. We would follow every toast with a song. I got a job that I don't like. They want me work for the whole night. Blood, i so fed up by this shit.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 Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...